Mark Hokker met het NOS-journaal. De fusie tussen ThyssenKroep en Muiden is rond. Dat heeft ThyssenKroep bekendgemaakt. Gisterochtend stemde de ondernemingsraad van Tata Steel al in met de fusie. Uiteindelijk zullen daar 400 banen verdwijnen via natuurlijk verloop. De mededingingsautoriteiten moeten nog akkoord gaan met de fusie van Tata Steel en ThyssenKroep. Er zijn grote inschattingsfouten gemaakt bij de begeleiding van de man die vorig jaar in de Amsterdamse metro een willekeurige passagier doodstak. Ziekenhuis AMC, de reclassering en het Openbaar Ministerie zijn tekortgeschoten, melden AT5 en de Volkskrant. De man had helemaal niet op de psychiatrische afdeling van het AMC geplaatst mogen worden. En ook was het ziekenhuis niet in staat om te beoordelen of het veilig genoeg was om de man met onbegeleid verlof te sturen. President Trump zegt dat hij bij zijn ontmoeting met president Poetin zal praten over de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het Kremlin zegt geen rol te hebben gespeeld. Trump heeft een onderzoek ernaar al meerdere keren een heksenjacht genoemd. De twee spreken elkaar volgende maand in Helsinki. Waterleidingbedrijven vragen mensen om deze dagen beter op hun watergebruik te letten. Vitens hoopt dat mensen water besparen op piekmomenten, s ochtends tot 9 uur en s avonds tot 10 uur. PWN in Noord-Holland vraagt inwoners om niet meer de tuin te sproeien of in bad te gaan. Ajax moet van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een zogeheten calamiteitenonderzoek doen naar de handelwijze van de verzorgers van Abdelhak Nouri. Aanleiding is de verklaring van Ajax-directeur van de SAR afgelopen maandag. Daarin erkende hij dat de club volledig aansprakelijk is voor wat zich heeft afgespeeld tijdens de oefenwedstrijd vorig jaar waarin Nouri werd getroffen door hartfalen. Het weer helder met vandaag veel zon en nauwelijks bewolking. Aan zee ongeveer 26 graden, in het zuiden 30 Morgen opnieuw zomers, mogelijk een graadje koeler.